waar ze vaak seksueel werden misbruikt en mishandeld. Vorig jaar werden de lichamen van honderden kinderen in massagraven... vlakbij voormalige scholen gevonden. In totaal trekt de Canadese overheid 28 miljard euro uit. Daarvan gaat een deel naar de getroffen kinderen en gezinnen. Een ander deel van het geld wordt gebruikt om discriminatie aan te pakken. In Bentelo in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 120.000 legkippen. Die worden allemaal afgemaakt. Ook de 69.000 kippen van het bedrijf ernaast, dat van dezelfde eigenaar is, worden uit voorzorg gedood. Op veel plekken in Europa heerst op dit moment de vogelgriep. Volgens Duitse onderzoekers is het de zwaarste uitbraak ooit. De man die wordt verdacht van brandstichting in het Zuid-Afrikaanse parlement... had explosieven in zijn bezit. Afgelopen dag werd hij voorgeleid aan de rechtbank. Hij ontkende de inbraak, diefstal, brandstichting en het bezit van explosieven... waarvoor hij wordt aangeklaagd. Zondagochtend brak de brand uit in het parlementsgebouw in Kaapstad... waardoor een groot deel van het gebouw werd verwoest. Over motieven van de man is niets duidelijk. Zijn advocaat stelt dat hij het slachtoffer is van persoonswisseling. De traditionele straatparades tijdens carnaval in Rio de Janeiro gaan opnieuw niet door. Dat heeft de burgemeester van de Braziliaanse stad besloten vanwege de snel, snel stijgende besmettingen Vorig jaar werd het straatcarnaval ook al afgeblazen in verband met de pandemie. Een jaar eerder namen nog bijna 7 miljoen mensen deel aan de festiviteiten. Het weer op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. In de provincie Noord-Holland en de Wadden geldt dan code geel vanwege zware windstoten.